van Kam met het NOS Journaal. Het dodental, ruim 400 mensen raakten gewond. De regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Turkije spreekt van een terreuraanslag. Volgens de premier zijn er sterke aanwijzingen dat het om twee zelfmoordaanslagen gaat. De aanslag was bij een treinstation waar een pro-Koerdische vredesmars zou beginnen. De deelnemers demonstreerden tegen het geweld tussen de Turkse staat en Koerdische strijders. Amerika en Rusland hebben met elkaar overlegd over de veiligheid in het Syrische luchtruim. Defensiemedewerkers van beide landen spraken met elkaar via een video over, videoverbinding. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie is er in detail gesproken over de toepassing van specifieke veiligheidsprocedures. Beide partijen willen voorkomen dat hun luchtaanvallen leiden tot ongelukken of confrontaties. Volgens het Pentagon heeft tenminste één Amerikaans gevechtstoestel zijn koers moeten verleggen, omdat het te dicht bij Russische vliegtuigen dreigde te komen. Twee jongens van 8 en 11 uit Breda worden al sinds dinsdag vermist. Ze waren buiten aan het spelen, maar kwamen niet thuis toen het etenstijd was. De moeder van de jongens sloeg diezelfde dag nog alarm. Volgens de politie is geen Amber Alert uitgedaan... omdat er geen aanwijzingen zijn dat de broertjes een levensgevaar zijn. Waarom de politie dat denkt, wordt niet bekendgemaakt. De baby uit Papendrecht die afgelopen week overleed... is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Volgens politiewoordvoerders zijn onder andere de moeder en de stiefvader gehoord als verdachten. Er is nog niemand aangehouden. Een ander kind uit het gezin is uit huis geplaatst en naar een veilige plek gebracht. De politie kreeg maandagavond de melding dat een baby onwel was geworden. Het meisje van negen maanden werd naar het ziekenhuis gebracht... waar ze dinsdagochtend overleed. Het weer, het blijft vannacht grotendeels onbewolkt. Plaatselijk kan het een graad vriezen en mogelijk ontstaat er hier en daar mist. Morgen is het opnieuw zonnig, maar wel kouder dan vandaag. Het wordt tussen de 10 en de 12 graden.